In het hele land is code oranje weer voorbij. Het KNMI waarschuwt nog wel voor windstoten die verkeershinder kunnen opleveren. Daarom blijft code geel nog wel een groot deel van de maandag van kracht. Hoe groot de schade is van storm Kira is nog niet bekend. Er is nog geen overzicht. Wel zijn er veel meldingen over schade aan woningen, omgevallen bomen en afgebroken takken op wegen. Op het spoor reden de meeste treinen, zegt NS, maar ook daar ontstonden problemen door omgevallen bomen. En daardoor zijn er ook morgenochtend waarschijnlijk nog problemen, waarschuwt NS. Rijkswaterstaat laat de komende uren de verlichting langs de snelwegen aan... zodat bestuurders kunnen zien of er voorwerpen op de weg liggen. Naar verwachting zal de ochtendspits daardoor drukker zijn dan normaal voor een maandag. Nederland heeft in vergelijking met omringende landen relatief weinig kennismigranten. Het gaat om ruim 4 van de beroepsbevolking, zo'n 400.000 mensen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de 13 onderzochte Europese landen heeft alleen Finland een lage percentage. Het gaat om hoogopgeleide werkenden of werkzoekenden die afkomstig zijn uit het buitenland. Koploper is Luxemburg. Daar bestaat een kwart van de beroepsbevolking uit internationale kenniswerkers. In Nederland werken ze vaak in de dienstensector, als manager of als technicus. Relatief veel van hen komen van buiten Europa, uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd vanwege het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu thuis twee weken preventief in quarantaine. Het weer, de zwaarste buien trekken de komende uren via het zuidoosten het land uit. Achter die buienlijn zit iets rustiger weer. Al blijven windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Ook blijft het eh, onstuimig nog langs de kust met windkracht 7 tot 8. En ook op het IJsselmeer. En zon en wolken gaan zich morgenochtend afwisselen met buien. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.